Jan van der Putten met het NOS Journaal. Aanpak van moslimdiscriminatie moet een taak worden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bestrijding blijft nu te veel steken in het doen van onderzoek. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Baldeusing, Singh, heeft een functionaris aangesteld die een nationale aanpak tegen moslimdiscriminatie moet ontwikkelen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Drenthe is opgelopen tot 110, meldt de commissie Mijnbouwschade. De beving was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het gasveld Edeveld en had een kracht van 3,0. De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen. Mensen zeggen dat ze schade hebben aan de binnen- en aan de buitenkant van hun woningen. Bij een brand in een staakerven in België zijn twee kinderen omgekomen. De brand brak gisteravond uit in Niel bij As, net over de grens bij Limburg. Op het moment dat de brand uitbrak lagen een moeder en haar drie kinderen te slapen. Samen met een buurman probeerde de moeder haar kinderen te redden. Een meisje van zes en een jongen van acht overleefden het niet. De politie heeft vannacht op een camping in Willemstad een eind gemaakt aan een illegale raveparty. Daar waren tussen de 500 en 1000 mensen. Er kwamen klachten binnen over geluidsoverlast. De politie zette een helikopter in en sloot de elektriciteit naar de camping af. Toen gingen veel mensen weg. Bij de rave in Willemstad is niemand aangehouden. Bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen dragen zitkier Jeroen Kampsreur en snowboardster Lisa Bunschoten-Vos de vlag. De sluiting is vanavond. Vanwege de deelname van Rusland en Belarus is er geen Nederlandse delegatie van bestuurders bij. Het weer, zon in de loop van de middag bewolkt en vanavond regen, vrij veel wind en het wordt 11 graden.